goedemiddag. Ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt iets lager dan gisteren. Afgelopen dag kwamen er 7305 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 78 minder dan gisteren. Maar de vlag kan niet meteen uit, zegt verslaggever Ben Meindertsma. Als we het vergelijken bijvoorbeeld met, met maandag of zondag... dan is het, zijn nog steeds ontzettend veel. 500 meer dan maandag, 1000 meer dan zondag. Ehm, dus ontzettend veel mensen zijn positief getest. In de ziekenhuizen wordt het steeds drukker. Daar liggen nu 1475 coronapatiënten. Dat zijn er 65 meer dan gisteren. In de Tweede Kamer begint zo'n debat met premier Rutte en minister De Jonge over de maatregelen waar ze gisteravond mee kwamen. Een biertje drinken in de kroeg is er vanaf vanavond niet meer bij. In Nederland dan, want in België zijn de cafés wel open. De burgemeester van Maasmechelen, net over de grens bij Maastricht... is bang dat Nederlanders daar nu massaal pintjes komen pakken. Daar waar het misschien eh, enkele maanden geleden eigenlijk onze verantwoordelijkheid was... om ervoor te zorgen dat onze Belgische mensen niet naar Nederland gingen. Want wij hadden toen strengere maatregelen. En wij hadden toen dus een, een strenger regime dat moest nageleefd worden. Is het misschien nu aan de Nederlanders om daarover te gaan waken? Hij hoopt op grenscontroles. Maar het beste zou zijn als wij Nederlanders gewoon zelf besluiten om niet die kant op te gaan. We moeten daar voorzichtig mee zijn. Ik denk van zodra tot twee landen die aan elkaar grenzen verschillende maatregelen en verschillende zwaartes van maatregelen nemen, ja, dan moet je goed opletten dat zich dat niet gaat vermengen, want anders hebben die maatregelen natuurlijk geen enkele zin. Als iedereen straks een mondkapje op heeft, wordt het voor doven en slechthorenden moeilijker om anderen te begrijpen. Ze kunnen uitdrukkingen niet meer zien, zegt deze scholier met hoorproblemen. De mimiek is makkelijk, van doven kan begrijpen wat boos ben of verdrietig of eh, verlegen of zo. Zijn klasgenootje May van 11 heeft daar iets op bedacht. Ze wil dat er meer doorzichtige mondkapjes komen. Hun juf zet er alvast één op. Meteen een hele verbetering. En als ik nu hetzelfde verhaal vertel als net, is er verschil? Vertel. Ja, omdat hij eh, nu kan ik deze lip lezen. May is serieus over haar plan. Ze heeft premier Rutte gevraagd om mee te denken over de doorzichtige mondkapjes. Het weer nog wolkenvelden en best wat wind. Op de Wadden en in Limburg ook regen mogelijk. Het is vanmiddag zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen. De vertraging is een kwartier, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.